Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste malaria-behandeling voor baby's is goedgekeurd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het nieuwe middel is bedoeld voor pasgeborenen van tussen de 2 en 5 kilo. Nu worden baby's met malaria nog behandeld met medicijnen... die eigenlijk voor oudere kinderen bedoeld zijn. Waardoor er een hoger risico is op vergiftiging en bijwerkingen. Malaria wordt verspreid door muggen en is vooral in Afrika een van de grootste dodelijke infectieziektes. De WHO verwacht dat het miljoenen baby's kunnen worden geholpen... en noemt de uitroeiing van de ziekte een reële mogelijkheid. De politie heeft vier verdachten opgepakt na de vondst van 365 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam. De drugs waren verstopt in een container met verhuisspullen uit Curaçao. De container had als eindbestemming een woning in Lochem. Daar werden een vrouw en drie mannen uit Curaçao gearresteerd. De topman van het techbedrijf OpenAI maakt excuses. Volgens Sam Altman had zijn bedrijf moeten waarschuwen... voor de vrouw die in februari acht mensen doodschoot in Canada. De schutter was een half jaar daarvoor geblokkeerd door ChatGPT... vanwege het aanmoedigen van geweld. Medewerkers van OpenAI wilden dat hun leidinggevende de politie inschakelde... maar dat gebeurde niet. En het is vandaag de 40ste verjaardag van het .nl-domein. Op 25 april 1986 werd de aanvraag hiervoor goedgekeurd. Grondlegger van de landcode was Piet Beertema... die op dat moment werkte als systeembeheerder... bij het Nationale Onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde en Informatica. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd... en daarmee staat Nederland vierde op de wereldwijde ranglijst. Het weer vanochtend eerst bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt 11 tot 18 graden. Morgen zonnig en maximaal 15 graden. En maandag, Koningsdag, wolken en zon. En het blijft, wordt dan 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 The storm will blow through by and by. House on fire, vipers in the grass. little Two shall two shall Done. Yeah, I'm gonna pray right now. All I this lonesome day. Lonesome day. time to play. We build it up, build it up, build it up, and now it's time.